Vijf uur. Kees Groot met het NOS-journaal. VVD-prominent Hans Wiegel heeft gisteravond een klein herseninfarct gehad. Hij ligt nog in het ziekenhuis. De 78-jarige Wiegel was van 1971 tot 1982 partijleider van de VVD... en was vicepremier in het eerste kabinet van acht. Wiegel moet de komende tijd intensief revalideren. Wanneer hij weer in het openbaar zal verschijnen, kan hij nog niet zeggen. Er heerst grote onrust onder verpleegkundigen over de voorgenomen hervorming van de verpleegkundige zorg. Ze vrezen dat ze extra scholing moeten gaan volgen voor taken die ze al jaren uitvoeren. Minister Bruins wil de kwaliteit van de zorg verbeteren door onderscheid te gaan maken tussen verpleegkundigen met een hbo-opleiding en die met een mbo-opleiding. Die plannen moeten van tafel, vindt een actiecomité. In de Engelse havenstad Felixstowe is bijna 400 kilo heroïne gevonden. Het zou een van de grootste heroïnevangsten ooit in het Verenigd Koninkrijk zijn. De drugs met een waarde van ruim 43 miljoen euro waren verstopt in een container vol handdoeken en badjassen. De container werd door de politie leeg teruggeplaatst op het schip en uiteindelijk belandde de container in Rotterdam. Daar zijn gisteren twee mensen aangehouden die de lading wilden lossen. De Amerikaanse schrijfster Toni Morrison is op 88-jarige leeftijd overleden. Tot haar bekendste boeken behoren The Bluest Eye en Beloved. Morrison kreeg in 1993 als eerste zwarte vrouw de Nobelprijs voor de literatuur. Tegen de man uit Eindhoven is acht jaar cel en tbs geëist. Volgens het OM heeft hij bewust brand gesticht in zijn huis... om een eind te maken aan zijn eigen leven en dat van zijn drie kinderen. De brandweer wist de vader met zijn kinderen te redden. De man zat in een lastige scheiding, maar ontkent tot nu toe alles. Het weer vanavond en vannacht in het zuiden en zuidoosten waarschijnlijk flinke buien met kans op onweer. Morgenochtend klaart het even op, maar later in het binnenland opnieuw buien.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 Maar dat maakt niet uit. zakken, maar dat maakt niet uit. in de keuken. Een ontbijtje voor de strijder aan het maken en ze heeft gelijk. We zitten samen aan de tafel te genieten. En ze stelt niet te veel vragen over gisteren en ze heeft gelijk.